Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het college van de gemeente Den Haag is gevallen. VVD, D66 en GroenLinks hebben het vertrouwen in de grootste partij... Groep de Mos opgezegd... omdat twee wethouders en een raadslid zijn verwikkeld in een corruptiezaak. Gisteren waren er invallen in de kantoren en woningen van wethouders de Mos en Jenaoui... een raadslid van Groep de Mos en drie Haagse ondernemers. Er zijn verdenkingen dat er tegen betaling vergunningen zijn geregeld. Gisteravond maakten de wethouders bekend dat ze tijdelijk terugtreden. Ze zeggen altijd naar eer en geweten te hebben gehandeld. Twee mannen zijn gisteravond ontvoerd uit een woning in Roosendaal. De slachtoffers zijn door gewapende mannen bedreigd, geslagen en meegenomen. Uren later zijn ze in een bos in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet gewond vrijgelaten. Ze zijn vervolgens in een ziekenhuis aan hun verwondingen geholpen. De politie vermoedt dat de ontvoering te maken heeft met drugshandel... maar wil daar verder geen informatie over geven. Het kabinet moet snel afspraken maken met de provincies... om uit de stikstofcrisis te komen. Tienduizenden banen staan op het spel nu veel bouwprojecten stil liggen. Dat schrijft werkgeversorganisatie VNO-NCW in een brandbrief. Bouwprojecten liggen stil nadat de Raad van State een streep heeft gezet door het Nederlandse stikstofbeleid. De werkgevers vinden dat de regering met noodwetgeving moet komen, zodat de, provincies weer vergunningen kunnen afgeven. Volgens VNO-NCW-baas Hans de Boer heeft de onzekerheid veel negatieve gevolgen. Terugtrekkende investeerders, werknemers die werkloos thuis zitten... en faillissementen komen nu snel dichterbij, al dus de boer. En de Amerikaanse presidentskandidaat Bernie Sanders is opgenomen in het ziekenhuis, melden Amerikaanse media. De 78-jarige Sanders kreeg last van zijn borst tijdens een campagnebijeenkomst. Hij is inmiddels geopereerd en maakt het goed, volgens een verklaring. En dan het weer. Vanavond neemt de buigheid af, maar helemaal droog wordt het niet. Ook morgen regenbuien en wat zon, dan minder wind dan vandaag...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 Zij is Caribbean, maar lijkt op Christen Amelia. Dus wat if I will ya? I ain't the one in a million. Ah. But baby, I don't love to wait. Ah. I don't love to wait. Ah. Baby, I don't love to wait.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 For once, I need you to your object of affection. talk for hours nowadays. All the time we're spending is a waste. One no more, anymore. Giving me the wrong attention. For once, I need you to listen. I'm not your object of affection.